uur. Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Het was een drukke stapavond gisteravond. Na meer dan een jaar mochten kroegen en clubs dit weekend voor het eerst weer open. Met een negatieve test of vaccinatiebewijs mag je naar binnen en is alles weer als vanouds. Ik heb het super gemist. We hebben het anderhalf jaar überhaupt moeten missen. De, de vrijheid die we hebben beleefd. Gewoon lekker kunnen genieten met elkaar, met een biertje in onder meer Eindhoven en Tilburg was het zo druk met mensen die in de rij stonden dat de politie mensen naar huis stuurde. Ook waren er problemen met de toegangstesten. Mensen die een test hadden gedaan moesten heel lang wachten op de uitslag. En volgens NH Nieuws kregen meerdere mensen ter compensatie een negatieve uitslag in de mail. Maar dat was dus niet hun echte uitslag. Ook in België zijn de coronaregels dit weekend flink versoepeld. Kroegen en restaurants mogen langer open blijven en er mogen meer mensen aan een tafeltje. Ook mogen Belgen thuis weer meer bezoek ontvangen en hoeven ze niet meer verplicht thuis te werken. Voor het eerst betaal je bij sommige tankstations meer dan 2 euro voor een liter benzine. Vooral bij tankstations langs de snelweg moet je volgens de website Direct Lease Tank Service flink betalen. Komt door de hoge olieprijzen, ook de diesel is daardoor een stuk duurder. Nog een paar dagen wachten en dan kun je weer zwieren, zwaaien, rondje draaien. Want in Arnhem staat er vanaf woensdag na meer dan een jaar wachten voor het eerst weer een kermis. De opbouw is inmiddels begonnen en deze exploitanten zijn er klaar voor, zeggen ze tegen Hart van Nederland. Ja, ja goed, we moeten het nog allemaal even afmaken. En, eh, en we hebben nog een attractie op te bouwen. Dus, dus ja, we hebben nog wel even een aantal dagen nodig. Maar uh, wij zien nooit tegen een berg op. En we gaan er gewoon voor. We hebben allemaal kermisbloed. En kermisbloed, dat houdt in dat je een kermis op gaat bouwen en heel gauw open gaat. En dat je wat geld gaat verdienen. Want dat hebben we al 19 maanden niet. En nu is eindelijk het moment. Zeker weten. Op kermissen geldt nog wel de anderhalve meter. Attracties mogen dan ook niet helemaal vol zitten en er zijn verplichte lopenroutes. Het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Later vanmiddag is er kans op onweer en hagel.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 He would jump so high, jump so high. Then lightly touched down. Tell me at a time he worked with women's so shoes. Traveling throughout the South. Spoke with tears of 50 years. How is, how is dog They would travel Steady dance now Every chance a honky tonk. For my drinks and tips. Most of the time I spend behind these county bars. See, son, I, I drinks a bit. was een, een Nederlandse versie. De meesten zullen de, de vrouwelijke stem wel herkend hebben. Dat is natuurlijk Treintje Oosterhuis. Maar de mannelijke stem is iets eh, dat je denkt van... nou, is dat hem? Ja, inderdaad. Het is Jan Versteeg, eh, de Nederlandse presentator van Lingo. Maar hij heeft een ongelooflijk eh, fijne, fijne, fijne jazzstem. Hartelijk welkom bij het tweede uur van ZFM. Mijn naam is Marco. Fijn dat u luistert. En ook een herzlich welkom met onze Duitse Zuhörer. En een warm welcome for uh, listeners from overseas. We gaan gelijk verder met een, uh, een lekker nummer... Finding the Way van het Amsterdam Jazz Orchestra. State of Mind van het eh, Amsterdam Jazz Orchestra van het album Finding the Way. Dat gaat nog eh, een paar eh, kwartier zo door. de uitzending is kort om het hele nummer natuurlijk te draaien. Ehm, in het eerste uur heb ik ook al wat muziek gedraaid van het nieuwe collectief jazzband. dat is natuurlijk een Nederlandse band die al meer dan 25 jaar opereert. Wereldwijd. Veel prijzen gewonnen ook. En het is ook een band wat heel vaak samenwerkt met grote artiesten van over de hele wereld. En mijn doelstelling van deze uitzending was natuurlijk ook eh, alleen maar Nederlandse artiesten te draaien. Vooral omdat natuurlijk eh, Max Verstappen vanmiddag een grote kans heeft om te winnen op Spielberg. En natuurlijk het Nederlands elftal vanavond eh, speelt in het Europese kampioenschap voetbal. Vandaar dat het helemaal een Nederlands tintje krijgt deze uitzending. Maar je komt er bijna niet omheen dat er toch ook een paar internationale artiesten meedoen. Vandaar dat ik nu een nummer heb klaarstaan van het nieuwe Cool Collective samen met, eh, met Bianco. Eh, de vraag is alleen of het jazz is, maar dat laat ik aan u over. plaat is een cover van een popmuziek. Eh, uh, het is van eh, Total Touch en Touch Me There en Kiss Me Here. En het is vertolkt door Ellen eh, Clark en het komt uit het programma De Beste Zangers. just by your smile. Free me from rules for only one night. Desirable as you are, trying to keep myself in line. Although your movements feel so right, keep my glory high. Touch me here, baby, won't you kiss me there? Let's dance away forever it grooving like you just don't care. Tonight we'll fly to heaven. Caress my body and my soul. I need to take care of. I'm just a little guy, not asking for a razor face lover. Don't make me scared, don't push me into your arms. baby, won't you kiss me there? Let's dance away forever. I like the way you groove and like you just don't care. Tonight we'll fly to heaven. gotta bring it to me. Your power makes me feel so shy. ongelofelijke fan van deze jongen. De Dennis van Aas, eh, gewoon uit Beeldhoven, midden 20, winnaar van de Voice of Holland 2019. Eh, en hij is gewoon onwijs goed bezig met zijn eh, jazzmuziek. Dus uh, zeg niet dat jazz alleen voor oudere mensen is. Deze jongen is midden 20 en hij is ongelooflijk goed bezig met jazzmuziek. En hij is ook ongelooflijk goed bezig met een theatertour. Deze start weer op in oktober en eh, de première is gelijk hier in de buurt in het Kennemer Theater in Beverwijk op 5 oktober. En dan gaat dan het hele land door naar, eh, naar 7 oktober Alkmaar, 8 oktober Gouda, 9 oktober Rijswijk. En zo gaat hij het hele land door. Het is een ongelofelijke show met een hele leuke big band erbij. Wij zijn twee jaar geleden geweest hier in Haarlem. En de show heet eh, Swinging on The Star. Zeker de moeite waard. waarvan ik ook een ongelofelijke fan ben, is een trompetist. Die heb ik in het eerste uur ook een paar keer gedraaid. Waarbij die samenspeelde met het... Eh, met het, eh, eh, het, jazzorkest uit Amsterdam. Maar Jan van Duiker heeft ook een, een eigen productie gedraaid en een, een cd uitgebracht. Het heet Fingerprint. Daarop speelt onder andere ook Candy Dulver. Het volgende nummer van Jan van Duiker heet Happy End met onder andere Candy Dulver. Print Happy End... met onder andere Candy Dulver en ook eh, Jesse Ruller... op die mooie stielgitaar, zoals je het hoorde. Nou, het volgende nummer wat ik weer klaar heb staan... ik kan het gewoon niet laten, dat is van Dennis van Haasen. En Dennis van Haasen, eh, eh, net ook al een nummer gespeeld... merk je wel dat hij onwijs eigenlijk met zijn carrière bezig is... en dat het hem ook vrij goed lukt. Want vorig jaar heeft hij natuurlijk onder andere opgetreden... met Michael Bublé in Keulen... En hij heeft ook een, nieuwe, een nieuw album uitgebracht met Met Dusk. En Met Dusk is een, eh, een, een, een jazzvocalist uit Canada. Ook een eh, vrij jonge gast, geboren in 1978. En eh, ze hebben een prachtig nummer samen opgenomen en dat heet Learning the Blues. Uh, the tables are empty The dance floor's deserted You play the same love song It's the tenth time you've heard it That's the beginning Just one of the clues You've had your first lesson In learning the blues The cigarette you light One after another help you forget her and the way that you love her. You're only burning. I taught you can't lose, but you're on the right track for learning the blues. When you're at home alone, the blues will taunt you constantly you're out in a crowd, the blues will haunt your memory. Other nights when you don't sleep, the whole night you're crying. But you can't forget her, soon you even stop trying. feel your heart break You're learning the blues When you're at home alone The blues will taunt you constantly When you're out in a crowd Those blues will haunt your memory The nights when you don't sleep That whole night you're crying but you can't forget her. But you can't forget her. So you even stop trying. Oh, you'll walk the floor. And you'll wear out your shoes. When you feel your heart when you break. Feel your heart you break. the blues. When you feel your heart In the blue.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 You smiled at me, but I couldn't see. Your smiling eyes were singing my melody, romancing of This is what you should do Walk with me, talk with me I'm on a roll Please hear my song It won't take too long I got so much to say eigen Laura Fici, waar we onder andere anderhalf tot twee jaar geleden een heel leuk interview hebben gehad. Waar we heel welkom zijn ontvangen bij haar thuis met een eh, kopje koffie. Eh, en altijd toch wel een vriendin van de show ook. En daarom draai ik ook elke keer weer... Eh, net zoals, ja, je zult het bijna niet geloven, weer Dennis van Haasen. Want verwacht het onverwachte zodra de muziekwereld van de Black Tie Affair zich aan je openbaart. Staat op de website. De Electro EP is alles wat je niet vermoedt van dit bijzondere genootschap. uniek trio, nu bestaande uit zanger Dennis van Aassen... tenzij terzijde gestaan door MC en producers Kiki Raps en gitarist René van Maar dit kan even goed in de toekomst nog wel van veranderen. Het is natuurlijk een eh, uniek talent wat daar samengesteld is in de Black Tie Affair. Maar vooral de chemie tussen, daartussen is leidend voor de sound. Het is een hele nieuwe soort eh, muziek. Ik vind het eh, heel leuk. En deze cd is pas, pas uitgebracht. Het heet The Black Thai Affair met onder andere Dennis van Aarsen. people say to me She's sweet like lemonade She's stronger than I'll ever be And makes or fades my memory She's always so accessible And makes me feel incredible Up until the morning when She leaves without a warning Well, this affair is toxic But I swear she's what I need I don't know without her where I'd be She can make the rain go She she mesmerizes, hypnotizes She won't make no compromise when I'm not where I need to be She gets me high so I can see It's like a sense of falling when I hear her sweet voice calling Oh, this affair is toxic, but I swear she's what I need I don't know without her where I'd be She can make the rain go shine some light on your ideas. Yes is to taste that spice of life. And I wanna taste it all. So I say yes. Yeah, yeah, yeah, yes. I say yes.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 It's like a religion. Say yeah. yeah. Everybody in the world, say yeah. yeah. We, we, we, we. yeah, no, c'est see, see, see, see. Oh, baby, Italy, When En Clark, geboren in Haarlem, een tijdje gewoond in Zandvoort. Nu is de reis natuurlijk de vraag, is dit jazz? Ja, dat vraag ik mij ook af. Maar het is in ieder geval wel een lekker nummer... met een heleboel lekkere jazz-invloeden erop. Um, en daarom gaan we ook weer naar iets jazzers terug. Zo bijna aan het einde van het tweede uur hier op ZFM Jazz. Mijn naam is Marco. Nog steeds fijn dat u luistert. you. van Duik eh, met Fingerprint Scribbling... met onder andere Candy Julva en Jesse van Ruller. We blijven een beetje in de, in de funky scene... en daarom heb ik een, een van How It's Done van Candy Dulver. Dulver, How It's Done. Een lekker swingend nummer. Een jazzy funk nummer. We zijn aan het einde gekomen van het tweede uur van Jazz op ZFM. Elke zondagochtend van 10 tot 12. Volgende week eh, is mijn collega, de rooster staat niet bekend voor de zomer. Maar die zal deze week gemaakt worden door mijn collega Auko. En dan zullen we weer kunnen genieten volgende week van heerlijke jazzmuziek van een van mijn collega's. We zijn, eh, zo gezegd, zijn aan het einde gekomen van deze ochtend Jazz op ZFM.